Dielke Teertstra met het NOS-journaal. De coalitieplan, waar gisteren in de Kamer de hele avond over is vergaderd. Het Centraal Planbureau heeft het voorstel van de SGP, ChristenUnie en CDA doorgerekend... en concludeert dat daarmee de 35.000 baan, banen die het oorspronkelijke plan zou opleveren... weer verloren gaan. Daarmee lijken de voorstellen van de christelijke partijen een moeilijke optie te worden voor de coalitie. De Zweedse politie heeft tot nu toe zo'n 30 vluchtelingen aangehouden... die vanuit Denemarken met de trein Zweden probeerden binnen te komen... over de Euresundbrug. Om 12 uur vanmiddag heeft Zweden grenscontroles ingevoerd... om de stroomvluchtelingen naar het land in te dammen. Elke dag rijden zo'n 20.000 voertuigen over de Euresundbrug. Wordt steeksproefsgewijs gecontroleerd omdat het volgens de politie een grote verkeerschaos oplevert als alle voertuigen naar Zweden worden gecheckt. Het plein in Breda, waar gisteravond een man zwaar gewond raakte bij een explosie, is ontruimd. Bij de doorzoeking zijn explosieven gevonden. De gewonde man is een bekende van de politie. Hij ligt in het ziekenhuis en kan niet worden gehoord. Zijn toestand is kritiek. Volgens een getuige verloor hij een arm en een been. Het sporenonderzoek op en rond de plaats van de explosie is nog in volle gang. Om kwart voor twee werd het gebied dat is afgezet vergroot. Antiterreureenheden in verschillende Europese landen hebben in totaal 15 mensen aangehouden op verdenking van het opzetten van een islamitische terreurbeweging. De groep wilde diplomaten ontvoeren en jihadisten werven voor de strijd in onder andere Irak en Syrië. In Italië zijn zeven mannen gearresteerd, in Noorwegen drie, in Groot-Brittannië vier en in Finland één. Het weer vanmiddag overal droog en op de meeste plaatsen zon. Het is 15 graden. Morgenochtend eerst regen en daarna klaart het op. In de namiddag trekken buien over het land. Mogelijk met hagel, onweer en lokaal zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad is begonnen, maar zonder al te veel opvallende files. Dit zijn de files met minstens 5 minuten vertraging. De A1 Amersfoort, Amsterdam naar Amersfoort bij Eembrugge, 6 kilometer. De A13 Den Haag naar Rotterdam, langzaam rijden tussen het Prins Klausplein en de afrit Berkel en Rodenrijs. Op de A27 Utrecht-Breda bij Lexmond al 4 kilometer. Een politieonderzoek op de A28 Amersfoort-Utrecht bij knooppunt Rijnsweert. Er staat een korte file, de linkerrijstrook is dicht.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 Luisteraars, het is weer tijd voor van Live bij ZFM. Te beluisteren via de ether op frequentie 106.9 en via de kabel op Psycho kanaal 40. Ook via op internet www.zfmlive.nl Met onze vaste rubrieken het gedicht van de week om kwart over vier... en de column van Mandy Schorel om half vijf. En de wondere wereld van ZFM om kwart voor vijf en kwart voor zes. En zoals altijd, we starten weer met de Beatles. All My Loving. Het nummer werd in 1963 uitgebracht op de tweede album van de groep With the, With the Beatles... Hoewel het lied op naam staat van het schrijversduo Lennon en McCartney... is het lied voor een overgrote deel geschreven door Paul McCartney zelf. Een leuk detail is dat Paul McCartney het nummer schreef in de bus... op weg naar een optreden tijdens een tournee van de Beatles... met Roy Orbison door Engeland. Gevolgd door ABBA, The Day Before You Came. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel plezier. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. I'll pretend afdeling van Vluchtelingenwerk Nederland in Zandvoort... die iedere woensdag in Pluspunt Vluchtelingen met een beschermde status ontvangt... is op zoek naar een taalcoaches. Vluchtelingenwerk Zandvoort probeert vluchtelingen met een verblijfstatus... die in Zandvoort wonen, te helpen met de inburgering... door ze thuis extra hulp te bieden. Dat wordt gedaan door vrijwilligers. De hulp kan bestaan uit helpen met huiswerk... maar het gaat vooral om het spreken van het Nederlands. In Zandvoort is behoefte aan meer vrijwilligers die als taalcoach willen herwerken. Ze hoeven geen speciale achtergrond te hebben om dit te kunnen doen. Voor meer informatie en of aanmelding kunt u contact opnemen met J. van Looy, telefoonnummer 5712428 of e-mail familie.nl van Looy at gmail.com. Het gedicht van vandaag heet Kakofonie. Flitsen in mijn hoofd, vonken door mijn brein, hopend op gedachten die te vangen zijn. Schitterende kleuren, onmogelijk te beschrijven, dringend om een plekje om hier te verblijven. Gloedvolle gevoelens, heftig, meedogenloos, vechten zich naar voren, al een hele poos. Heel die kakofonie boordevol bruisende dingen, spetterend met elkaar, willen naar buiten dringen. Kleurrijk, gloedvol flitsend, heel de basis van mijn leven. Het is voor mij de kunst hiervan een vorm te geven. Husselend door elkaar, goochelend met al die dingen, brengt het leven in de brouwerij om de dag mee te beginnen. Schiphol zijn afgelopen dinsdag vier verdachten aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Een van de verdachten is een 32-jarige vrouwelijke douanier uit Zandvoort. De andere verdachten zijn twee mannen uit Purmerend van 44 en 48... en een 59-jarige uit Ozaan. Het viertal niet alleen verdacht van drugshandel... maar ook van omkoping van een ambtenaar. De drugs zou via de Zandvoortse douanier illegaal zijn ingevoerd. Alle verdachten zijn in bewaring gesteld. Een van de twee mannen uit Purmerend had bij zijn oudhouding een vuurwapen in zijn woning. Morning light Softly shining on the hills And we all see the dawn When it's rising out of Zomer of winter. Altijd weer ZFM. column van de week van... Onnadenkend. Stel, je bent een vastgoedhandelaar en je bezit een paar leuke pandjes in ons dorp. Je verhuurt deze onder. Eigenlijk weet je niet wat zo iemand voor werk doet als de huurder erin trekt. Al vrij snel worden omstanders bij de gemeente aangegeven dat ze vonden dat er opvallend veel zakken met zand vanuit het pand in een container werden gedumpt die voor de deur van het zojuist onderverhuurde pand stond. Er werd geen actie ondernomen of onderzoek gedaan. Er wordt een klacht ingediend bij de politie. De geur van wiet was na drie maanden duidelijk te ruiken... achter de kasten in de kamer van de bewoonster van het naastgelegen pand. De politie kwam en er werd navraag gedaan bij buren en omstanders. Iets wat de huurder in de gaten kreeg... en intussen natuurlijk als de sodemieter zijn eerste vangst oogste. Het bezoek aan de verhuurder zelf bracht niets... Politiemensen mogen alleen kijken in zo'n situatie. Want de wet zegt dat ze niets mogen verplaatsen of opzij mogen schuiven. Misschien een beetje vreemde wet als je een eventuele hennepkwekerij moet ontmantelen. Een beetje slimme crimineel zal zijn goedje niet midden in een woonkamer plaatsen. Na acht dagen was de inval van de politie. Binnen een mum van tijd werd levensgevaarlijk duidelijk dat de huurder een nog niet bestaande kelder had gecreëerd. Er is onnadenkend onder draagmuren doorgegraven, waardoor het hele pand zweefde en is gaan zakken. Omwonenden in het pand werden tijdelijk voor hun eigen veiligheid uit hun huizen gezet. De vatgoesthandelaar werkte mee en heeft besloten voor de renovatiekosten op te draaien. Ik blijf mij verbazen over hoe kruimelcriminelen te werk kunnen blijven gaan. Eén dag heeft hij vastgezeten en nu is hij in afwachting van zijn proces. Het is geen water, maar hennep naar de zee dragen. Volgende maand ongetwijfeld poging nummer zoveel. Wat maakt ons dorp daarvoor als locatie zo geliefd? Mandy Schorel. All of her days have gone soft and cloudy. All of her dreams have gone All of her nights have gone sad and shady. She's getting ready to fly. she lives. Evenementenkalender van november. De 15e, culinair rondje Zandvoort. Culinair proeven inclusief wijnen bij acht restaurants. Van 12 tot 5. Ook de 15e, classic concerts. Symfonieorkest Haarlem, Protestantse Kerk, aanvang 3 uur. Nog een keer de 15e, intocht van Sint-Nicolaas. Aankomst op het strand om 12 uur. Nog een keer de 15e, en er is een hoop te doen op de 15e, Sinterklaas spektakel. Korver Sporthal, aanvang 1445. En ook de 15e van Kessel Live en DJ Marco de Boom. Restaurant App en Vloed, aanvang 4 uur. 21e Zandvoort 500. Start wintercompetitie circuit Park Zandvoort. En de 27e Sinterklaas toneel door de Zandvoortse leraren. Theater de Krocht, aanvang 8 uur. shouldn't touch. lekker luisteren, spelen en dansen in de Peuterbiep op woensdag 18 november. Alle peuters verzamelen. De Peuterbiep is weer gestart in de bibliotheek Zandvoort. Onder professionele begeleiding wordt afwisselend een uurtje gespeeld... en natuurlijk heel veel voorgelezen. Woensdag zijn de peuters en hun ouders of grootouders of oppas welkom in de bibliotheek Zandvoort. Louis Davids carré nummer 1. De toegang is gratis. Tijdens de peuterbiep wordt spelenderwijs aandacht besteed aan het taalgevoel en de woordenschat van kinderen... door samen te lezen en ontdekken met leeftijdsgenootjes. De verhalen prikkelen de fantasie en deze gebruiken we dan ook om muziek te gaan maken... en samen spelen en te dansen. Voor ouders en oppassen is de peuterbiep ook gezellig en leerzaam. Zij krijgen leestips en delen ervaringen met elkaar. Meer informatie? Bibliotheek Zandvoort, Louis David Carré 1. Het begint om 10 uur s morgens en het is om 11 uur afgelopen.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 Hoe kwamen bierbrouwers en bakkers aan hun gist? Uit de lucht. Gistsporen zweven overal rond en landen ook op graanskorrels. Of op broodpapjes en graansappen die een tijdje in de buitenlucht staan. Waarschijnlijk is het zo de eerste gerezen brood ontstaan. En het eerste bier. Als een bakker of een brouwer eenmaal goed reizend deeg had of fijn gistend bier... dan kon hij daar een beetje van bewaren en toevoegen aan de volgende lading. Dan plantte het gist zich voort. Steeds opnieuw. Het was ook mogelijk wat bier aan brooddeeg toe te voegen, of andersom, om de gisting op gang te brengen. In de prehistorie is het waarschijnlijk regelmatig gebeurd, want bakkerijen en brouwerijen ontwikkelden zich vaak samen. Millennia lang hebben bakkers op deze manier gist hergebruikt, met af en toe wat aanvulling uit de buitenlucht. silly face. De Toon Groep is een steungroep voor mensen die te maken hebben of gehad met kanker. Hier kan men ervaringen uitwisselen over alles rond deze ingrijpende ziekte. De groep komt elke tweede vrijdag van de maand bij elkaar van half elf tot twaalf in de Theo Hilberzaal van Steunpunt Ook in Zandvoort, Flemmingstraat 55. Op 13 november aanstaande komt psychologe Mira Reus langs om met de groep in gesprek te gaan over een vraag hoe ga ik om met de verwerking van de diagnose kanker in mijn leven? Iedereen is van harte welkom hierbij aan te schuiven. Opgave vooraf is prettig, maar niet noodzakelijk. U kunt zich opgeven via telefoonnummer 5740355 of via info ookzandvoort.nl. De deelname en ook de koffie of thee zijn gratis. puppy love. Oh, I guess they'll never know how a young heart, how it really feels, and why I love her so. And they called it puppy love. just because we're 17. Tell them all, oh please tell them it isn't fair to take away my only dream. is the answer? Is it up above? How can I, oh, how can I ever tell them? Oh, this is not a puppy love. Someone help me, help me. trouble intocht van Sinterklaas. Siegeen komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Het is gelukkig weer zover. Sinterklaas maakt 15 november weer zijn intocht in Zandvoort aan Zee. Om 12 uur komt Goedheiligman met zijn pieten aan op het strand van Zandvoort aan Zee... ter hoogte van de rotonde bij de Juttersmuseum. Daarna gaat hij te paard door de Kerkstraat naar het raadhuis... waar de burgemeester hem ontvangt en de kinderen liedjes gaan zingen. In de Korversporthal komt de Sint natuurlijk ook kijken naar de andere kinderen... die meedoen met de Sinterklaas spektakel. De kaarten hiervoor zijn te koop bij Bruna Balkenende... aan de Grote Krocht, Pluspunt in Nieuw-Noord... en snackbar de Oude Halt. Jullie komen toch ook zondag 15 november om de Sint te verwelkomen... She's a sunny girl, declare that she's something that I never needed, never want to care for. She's a sunny girl, a real girl, that's why she's satisfying. She will never ask for anything but you, ain't that a girl? She's domestic, she's property. She's slim like a reed. She's diverting, she is faithful. Ain't that all you need? And I'm soaring like a feather in a world I've just created for a very simple reason. That is one. She's mine. a sunny girl, a real girl, and no one can declare that she's something that I never needed, never want to care for. She's a sunny girl, a real girl, that's why she's satisfying. She will never ask for anything but you. Ain't that a girl? She's domestic, she is property. She's slim like reed. She's diverting, she is faithful. Ain't that all you need? And I'm soaring like a feather in a world I just created for a very simple reason that is one.